die als een judas de sector verraden. Minister Schouten en premier Rutte eisten dat Farmers Defence Force excuses zou maken. Volgens het landbouwcollectief is dat ook gebeurd. De excuses zijn voor minister Schouten waarschijnlijk genoeg om weer om de tafel te gaan. In de Amerikaanse staat Iowa is nog altijd niet duidelijk wie daar de voorverkiezingen bij de Democraten heeft gewonnen. Na drie dagen zijn in vrijwel alle stemmen geteld. Pete Buttigieg en zijn grote tegenstander Bernie Sanders liggen vrijwel gelijk. Op afstand gevolgd door kandidaten als Elizabeth Warren en Joe Biden. Meteen al na de stemming waren er technische problemen met de app die de uitslagen verwerkt. Dinsdag wordt er gestemd in New Hampshire. Daar gaat Sanders in de peilingen op kop, gevolgd door Buttigieg. In het noorden van Italië zijn zeker twee doden gevallen... bij een botsing tussen een snelheidsterrein en een goederentrein. Het gaat om een machinist en een spoorwegmedewerker. 27 mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De trein vertrok vanochtend vroeg uit Milaan... en ontspoorde een kwartier na vertrek in de buurt van de stad Lodi. ING, de grootste bank van Nederland, heeft afgelopen jaar 4,8 miljard euro winst gemaakt. Dat is ongeveer net zoveel als in het jaar ervoor. Volgens bestuursvoorzitter Hamers zijn het uitdagende tijden. Onder meer doordat banken verplicht zijn om een deel van hun spaargeld... bij de Europese Centrale Bank te stallen en daarover moeten ze rente betalen. Ook zijn er meer kosten vanwege strengere controles op witwassen. Het weer, vooral in het zuiden zon. In het noorden meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen veel meer zon en ook een graad of 8. In het weekend regen en zondag aan zee kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. You've been Kanye's wife, you made a great escape, so now you are safe, cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye's is around and free. Life bagamba oh oh oh oh oh bagamba oh oh oh oh oh bagamba oh oh oh oh oh bagamba oh oh Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a they give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me, and more I. don't care when I play, I you do, they say I play. I don't know when they, they do me, when they stop at my brain. when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing, you know it's yours, you know you're on Your piece is on cause your body's on fire. Show me how to control it, and go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you roll it. Ik heb my hand up, Ik be Ik by you. be right by you. Ik be right by Lights down for the one I love right now. We never look better. Forget our friends, girl. I love it when we feel together. Ain't, ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me, my mind, that's what I need. That's right, kissing me cheek one time. I used to love being alone, but now I can't stand reaching on my phone for you to put your hand. Girl, you are the one. I don't understand it. How you lighting up the room with your glow? Cause girl, you just own it. just own it. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher.